Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Minister Kamp en de werkgevers hebben nog niet gereageerd op het mislukte pensioenoverleg bij de FNV. Ook de regeringspartijen en de PVV en PvdA willen nog niet reageren. FNV-voorzitter Jongerius praat vanmiddag met Kamp en werkgeversvoorzitter Wientjes. Ze wil nieuwe toezeggingen om alle bonden alsnog achter de pensioenafspraken te krijgen. Vanochtend werd na een marathonoverleg duidelijk dat de FNV-bonden het niet eens zijn geworden. Agenten delen steeds minder boetes uit voor asociaal rijgedrag. Volgens de politiebonden vinden veel agenten de boetes te hoog, zeker in vergelijking met het buitenland. Ook komt het voor dat ze mensen met een minder dure auto geen boete geven voor een overtreding waarvoor ze iemand in een duur model wel bekeuren. Politievakbonden ANPV en NPB hebben begrip voor de agenten. Alle Eerste Kamerleden krijgen een tabletcomputer. Daarmee kunnen ze agenda's, wetsvoorstellen en andere Kamerstukken lezen en beheren. Volgens de Eerste Kamer is dat een primeur in Europa. De griffier van de Senaat noemt de invoering van de iPad een markant moment in de geschiedenis van de Eerste Kamer. Tot nu toe werden wekelijks duizenden pagina's aan drukwerk met een koerier bezorgd op de huisadressen van Kamerleden. Philips gaat extra bezuinigen. Het bedrijf kondigde in juli aan zo'n 500 miljoen te bezuinigen. Maar bij de uitwerking van de plannen werd voor nog eens 300 miljoen aan mogelijke besparingen gevonden. Het is niet duidelijk hoeveel banen het gaat kosten. In juli stelde Philips dat banenverlies niet is uit te sluiten. In zijn woonplaats Bokstel is oud-PVDA-kamerlid Frits Kastricum overleden. Hij zat vanaf 1977 17 jaar in de Tweede Kamer. 1991 werd hij vicevoorzitter van de partij. Daarna was hij nog waarnemend partijvoorzitter, lid van het Europees Parlement en senator. Frits Kastikum is 64 jaar geworden. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en lokaal een bui. Het wordt zo'n 18 graden. Ook morgen kans op een bui en wederom een temperatuur van zo'n 18 graden.